dat de kwaliteit van de dijken op een andere manier wordt getoetst. Nu wordt een dijk goedgekeurd of afgekeurd, er is geen tussenweg. De provincies pleiten voor een rapportcijfer waaraan de kans op een doorbraak kan worden afgemeten. Begin deze maand bleek dat veel dijken langs de Maas in Limburg niet hoog en stabiel genoeg zijn. Er moeten nog veel dijken worden versterkt om de normen te halen. Toch is er geen acuut gevaar voor de veiligheid. Het weer, regenachtig, in de loop van de avond wordt het droger. Het is 7 graden in het noorden tot 10 in het zuidoosten.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 met de voormalige eigenaar van hun pensioenfonds, de stichting Optas. Die verkocht het fonds vier jaar geleden aan Egon en verdiende daar 1,3 miljard euro mee. Opdas wilde dat geld besteden aan sociale en culturele projecten, maar de havenwerkers vinden dat zij er recht op hebben. Met de schikking krijgen ze nu deels hun zin. Minister Donner probeert nog voor 1 juli de huurwet te wijzigen om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Van scheefwonen is sprake als het inkomen van iemand te hoog is voor de huur van zijn of haar sociale huurwoning. Door die huur met 5% extra te verhogen bovenop de inflatie... wil Donner de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Minister Donner is de verantwoordelijke bewindsman voor de sector... omdat volkshuisvesting in het nieuwe kabinet onder Binnenlandse Zaken valt. Wikileaks heeft van een voormalige Zwitserse bankdirecteur twee cd's gekregen... met de namen van 2000 mensen die mogelijk de belasting hebben ontdoken. Het zouden gegevens zijn van ondernemers en politici. Wikileaks-voorman Assange heeft gezegd dat het een paar weken duurt voordat alle informatie is geanalyseerd. Daarna komt hij met de namen naar buiten. Het herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft ruim anderhalf miljoen euro subsidie.